Het zegt veel over de mate van respect in de samenleving, zegt de minister. Cruciaal voor het invoeren van het verbod is de herkenbaarheid van een rouwstoet. Er worden verschillende herkenningstekens getest die op alle volgauto's aangebracht moeten worden. Aanleiding om het verbod te schrappen was in 1990 dat er steeds minder zwarte volgauto's meereden. Het aantal diefstallen van vrachtwagens is in de eerste maanden van dit jaar fors toegenomen. Zowel de diefstal van vrachtwagens met lading en al als van de lading alleen nam toe met 40 procent. Bedrijven leiden jaarlijks in totaal 350 miljoen euro verlies door diefstal of beschadiging van vrachtwagens. De inspectie Verkeer en Waterstaat zegt dat het stelen van vrachtwagens vaker voorkomt in tijden van economische crisis. Op Schiphol zijn twee vrouwen opgepakt die in hun bagage meer dan een ton aan bankbiljetten hadden verstopt. Medewerkers van de douane vonden in totaal 133.000 euro, verborgen tussen kledingstukken en in shampooflessen. De vrouwen konden niet zeggen hoe ze aan het geld kwamen. Een van de geldcouriers is Nederlandse, de andere heeft de Dominicaanse nationaliteit. Ze worden verdacht van het witwassen van crimineel verkregen geld. Bondscoach Leo van Vliet maakt zich zorgen over de prestaties van de Nederlandse wielrenners. Door het uitblijven van successen in de Tour de France... staat de plaats van Nederland op de lijst van de Internationale Wielerunie onder druk. Nederland staat nu negende, maar dreigt bij uitblijven van successen in de Tour... buiten de top 10 te vallen. En dat zou betekenen dat Nederland in september niet met negen... maar met zes renners mee mag doen aan het WK op de weg in Mexico. Het weerperiode met zon bijna overal droog. Het wordt tussen 23 graden op de Wadden en 27 in het zuidoosten.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 It seems a bit old now, but we can enjoy it for a while. So let's go to the opera, listen to that silly growl. Ha ha ha! Romeo and Julia making up in the open. So if you want to have some fun, I know where it can be done.